Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Trombose komt op de bijsluiter van het Janssen-vaccin te staan als zeldzame bijwerking. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenbureau EMA besloten na onderzoek. Het gaat om normale trombose, waarbij er een bloedprop ontstaat in een ader, bijvoorbeeld in een been of een long. Toch lijken de gevolgen voor Nederland niet zo groot. Bijvoorbeeld omdat het Janssen-vaccin geen onderdeel meer is van de vaccinatiecampagne. Maar hoe zit het dan met die andere vaccins? Je hoort mijn collega Hatice Raba. Ik sprak net ook uh, bijwerkingencentrum Larep. En die zeggen wij zien deze meldingen eigenlijk ook bij Pfizer en Moderna. Dat is dus nog niet vastgesteld dat een bijwerking is. Maar ze zeggen we moeten hier wel echt goed onderzoek naar doen. Want dat zijn natuurlijk wel vaccins die we waarschijnlijk in de toekomst ook nog gaan gebruiken. In ieder geval voor risicogroepen. Grote buitenlandse goksites hebben de accounts van honderdduizenden Nederlandse klanten bevroren. Ze kunnen niet meer spelen, alleen nog geld eraf halen. Komt omdat vanaf vandaag alleen nog maar een paar bedrijven online gokken mogen aanbieden. Meer supermarkten moeten het voorbeeld van Lidl volgen, zegt demissionair staatssecretaris Blokhuis. De supermarkt stopt met het verkopen van sigaretten. Vanaf 2024 mag tabak sowieso niet meer in de schappen liggen in de supers. Blokhuis roept op om dat al eerder te doen. Schreeuwende tekorten en gigantisch veel vacatures. Dat is de situatie in de horeca, de zorg, de techniek en natuurlijk de ICT. En daarom proberen bedrijven al vroeg nieuwe werknemers te scoren. Dat begint al op de opleiding. Ook deze student krijgt regelmatig berichtjes van recruiters. Ook al ben je student, word je ook vaak benaderd. Toen ik mijn mbo 4 opleiding heb afgemaakt als ICT-beheerder 40, 50 keer per week. ik werd erg gek van. In de ICT-branche stonden in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 81.000 vacatures open. Het weer nog, het blijft regenen vanavond. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten. Morgen een droog begin van je weekend, later gewoon weer regen. De temperatuur schommelt rond de 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits in de regio Noord-Holland staan ruim 20 files. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Amsterdam en Zoeterwoude Rijndijk. Bijna een uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit A van Hoorn 20 minuten. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amstelveen 10 minuten oponthoud. Op de N201 Hoofddorp richting Uithoorn tussen de aansluiting met de N231 en de N196. Een kwartier N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor afrit Nieuwveen een kwartier vertraging.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 Hij had het explosief gisteren gevonden en op de oever gelegd. Vanochtend keerde hij terug om de granaat op te halen, maar die ontplofte toen. Woonadressen en telefoonnummers van ondernemers worden vanaf volgend jaar beter afgeschermd. Alleen als er wettelijke toestemming is, bijvoorbeeld bij deurwaarders, kunnen de gegevens nog worden ingezien. En Esther Mirjam Sent wordt de nieuwe voorzitter van het PvdA. Ze kreeg ruim 52% van de stemmen. Sent, die sinds 2011 voor de partij in de Eerste Kamer zit, werd vooraf al beschouwd als favoriet. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land en er waait een stevige wind.